uur. Freddy van met het NOS Journaal. De NS streeft met de dienstregeling van volgend jaar naar een kortere reistijd en een betere overstap op belangrijke punten. In het noorden van Nederland worden nieuwe treinen ingezet. Daardoor worden ritten korter. Tussen Amersfoort en Utrecht gaan om de 10 minuten intercities rijden. En ook op het traject tussen Harderwijk en Amersfoort gaan extra sprinters rijden. Volgens de spoorwegen leveren de veranderingen niet voor iedereen tijdwinst op. 51.000 reizigers kunnen volgend jaar een kortere reistijd verwachten. Maar 5500 mensen zijn juist langer onderweg. Voor het overgrote deel van de dienstregeling verandert er niets. Een Britse fotojournalist die sinds 2012 door IS gegijzeld wordt gehouden... is waarschijnlijk nog in leven. Dat zegt de Britse staatssecretaris voor Veiligheid. De Britse regering denkt dat de man, John Kentley nog steeds door de jihadisten wordt vastgehouden. De Britse staatssecretaris gaf verder geen bijzonderheden. Kentley werd tijdens zijn werk in Syrië gekidnapt door IS-strijders... samen met een Amerikaanse journalist. Die werd kort daarna geëxecuteerd. Beelden daarvan werden via internet verspreid. Kentley was tot 2016 nog te zien in een aantal propagandafilmpjes van IS. De Japanse minister van Financiën heeft zijn excuses aangeboden voor uitspraken over het lage geboortecijfer in zijn land. Minister Aso had het onterecht genoemd dat mensen de stijgende kosten voor de gezondheidszorg toeschrijven aan ouderen. Volgens Aso zijn juist jonge Japanners die geen kinderen krijgen het probleem. De oppositie vond die uitspraken pijnlijk voor stellen die geen kinderen kunnen krijgen. De minister, die ook vicepremier is, neemt zijn woorden terug en zegt dat het hem spijt als hij mensen een vervelend gevoel heeft gegeven.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 Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me, yeah. Every day a nigga try to end me, yeah. Pull off in that road any pain bracket.